De politie heeft een verdachte aangehouden. Dat is ook een bewoner van het AZC. We weten nog niet wat de oorzaak is van de steekpartij. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie kon niet zeggen hoe de bewoner er aan toe is. Ze onderzoeken de bol. Wintersporters die tijdens de kerstvakantie naar Oostenrijk wilden gaan... zitten met een probleem. Het land heeft vanaf zaterdag een quarantaineplicht van 10 dagen... voor Nederlanders die nog niet geboosterd zijn. Ook deze wintersporter moet zijn plannen omgooien. Na een jaar waarin je eigenlijk vrijwel niks mag... alle leuke dingen gaan niet door... was dit wel een beetje het lichtpuntje op de horizon om naar te streven van... nou, we werken nog even door... Eh, als je thuis moet werken, maakt niks uit. We kunnen waarschijnlijk binnenkort op wintersport. En dan gaat het niet door. Mensen met een booster hebben iets meer geluk. Zij hoeven alleen een negatieve PCR-test te laten zien en niet in quarantaine. In Amerika is de eerste coronapil van Pfizer goedgekeurd. Het middel is bedoeld voor volwassenen die net positief zijn getest en bij een risicogroep horen. Volgens Pfizer vermindert de pil het risico op een ziekenhuisopname met bijna 90 In Europa is het medicijn nog niet goedgekeurd door het Europees Geneesmiddelenbureau, maar mag de pil wel al worden gebruikt. En zakken wortels, balen, hooi en kiloknallers voer. De dieren van Circus Rens in Maastricht kunnen er weer eventjes mee vooruit. Vanwege de coronamaatregelen stranden het circus in de Limburgse stad... en blijven de dieren dus voorlopig op stal staan. Maar die moeten natuurlijk wel genoeg te eten krijgen. En omdat het voor het circus al dure tijden genoeg zijn... was er een inzamelingsactie. We hadden op Facebook zien staan dat, eh, dat ze inderdaad hier voor de dieren eten die hadden. En uh, voor we zelf ook een boerderiekje met de nodige aantal dieren. En eh, vanuit dat perspectief hadden hadden. ze gaat voor een halve oog gaat voor hun. Deze vrouw gaf gul. 50 kilo wortels. In ieder geval <laughs> twee zakken hondenvoer. Iets voor de eendjes, iets voor de geiten. En snoepjes voor de voor de hondjes. Mensen kunnen naast eten ook geld doneren... om de gederfde inkomsten van het circus een beetje op te vangen. Het weer. Vannacht gaat het opnieuw vriezen...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 said You're still the same old girl you used to be. You can't. allemaal fijne dagen en een voorzitter.